Mautschreurs met het NWS Journaal. De Turkse autoriteiten willen meer dan 2700 rechters uit hun ambt zetten. Dat meldt een Turkse tv-zender. Onder de rechters zijn vijf leden van het Turkse Hoge Rechtshof. De regering schrijft de koepoging toe aan aanhangers van geestelijke Fethullah Gulen. Gulen, die in de Verenigde Staten woont, is een rivaal van president Erdogan. Erdogan is ervan overtuigd dat de aanhangers van Gulen zich ook in de media en de rechterlijke macht bevinden na de mislukte staatsgreep in Turkije zijn bijna 3000 militairen opgepakt. Premier Yildirim noemde de koeplegers erger dan de Koerdische PKK. In totaal zijn er 265 doden gevallen. Onder hen zijn 104 rebellerende militairen. En Griekse militaire bronnen melden dat een aantal koeplegers het bevel heeft overgenomen van een fregat van de Turkse marine. Het schip ligt in een basis aan de zee van Marmara. Een hoge marineofficier zou zijn gearresteerd. In Nice is de promenade des Anglais grotendeels weer geopend. Er rijdt nog geen verkeer, maar mensen mogen wel wandelen over straat. De promenade was sinds de aanslag afgesloten vanwege politieonderzoek. Na het onderzoek is de straat opgeruimd en schoongemaakt. Bij de aanval donderdagavond in Nice kwamen 84 mensen om het leven. 16 lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. En tientallen slachtoffers verkeren nog in levensgevaar. Het motief van de dader is nog altijd onduidelijk. IS heeft in een verklaring gezegd dat de man een soldaat van de beweging is... maar of hij de aanslag echt heeft gepleegd namens IS is onduidelijk. Opnieuw zijn lijnbussen van Connection in Heemskerk bekogeld met stenen. Er zaten gisteravond wel passagiers in de bus, maar die raakten niet gewond. De avond daarvoor zag een andere chauffeur dat er iets naar zijn bus werd gegooid... maar er werd toen niks gevonden. Het is niet voor het eerst dat Connection-bussen werden bekogeld. In maart liet de maatschappij bussen in Heemskerk omrijden... omdat het in bepaalde wijken niet veilig was. In Haarlem viel later nog een gewonde... toen een stoeptegel door de ruit van een bus kwam. Het weer vrij veel bewolking, maar ook af en toe een beetje zon. Het is een graad of 22.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 Eh, Roy en Fred. Fred, goedemiddag. Goedemiddag, Melvin. Radiomaker bij CFM. Is dit de eerste keer live vanuit de strandtent? Eh, voor mij wel in ieder geval. En hoe is het voor jou, Roy? Voor mij niet, nee. En jullie komen e- voor jou niet. jij, <laughs> jij vervent strandtent bezoeken. Ja. We gaan eh, de komende twee uur samen vullen. En zometeen hebben we onder andere een artiest uit Zandvoort. Michael Knubben. Ja, nou ben ik een echte, echte Haarlemse mug. Kennen jullie, jullie kennen hem ongetwijfeld wel. Kunnen jullie iets meer over Michael vertellen? Eh, ik denk dat eh, Roy daar meer in thuis is. Ja, Michael is een, een, vooral uit origine een eh, stratenmuzikant uit Duitsland. Ja. En ehm, ja, hij heeft eh, nu de afgelopen drie jaar eh, Americana Roots Country en Blues concert hier in Zandvoort georganiseerd. En ja, het is een hele leuke leuke, aparte sound mhm. die hij speelt. Dus ja, we gaan het zo meteen allemaal horen. Want hij heeft wel muziek bij zich. Ja, precies. Ja, en eh, het is ook een soort afscheid, heb ik begrepen. Ja, dat klopt, inderdaad. Hij gaat weer eh, terug eh, verhuizen naar Zand, of naar, naar Amsterdam, hoor je mij. naar Duitsland. En ja, dit gaat een, ja, een afscheidsconcert worden komende volgende week of, of over twee weken. Ja. Dus heb je zakdoekjes meegenomen of valt dat nog wel mee? ik ga zeker zakdoekjes meenemen. het is eh, een, eh, een, hele aardige man en eh, hij gaat zeker gemist worden hier in Zandvoort. Groot gemist van Zandvoort, maar zometeen is hij hier nog wel. Michael Knubbe hoor je zometeen op Haarlem 105 en CFM. Maar nu eerst Bestel met Good Grief. What you do, photographs, missing from the photographs. Watching through fingers, watching through fingers. In my thoughts, you're far away, and you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily, picture you so easily. What's gonna be left of? gonna be left of the world. Oh, every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss. you Phil Collins. Het Susu Studio. En inmiddels hebben we ook een hele volle Stoestoe Studio. Want we hebben hier van ZFM, Roy en Fred. En ook nog eens een Zandvoortse artiest. Michael Knubbe, goedemiddag. Goedemiddag. Helemaal, uh, ja, in, langsgekomen in je eigen dorp, hè? Is het, eh, sorry? sorry? Lang, oh, langskomen in je eigen dorp is dit, hè? Thuiskomen. Zandvoort. Ja, Zandvoort. Ja. <laughs> Rudy ondertitelt voor me. het, is, het is een beetje rumoerig. Ja. Ja, dat, komt, ja, dat krijg je met live op locatie. Ja, ik, heb eh, begrepen dat je afscheid komt nemen van Zandvoort. Ja, dat klopt. Eh, in in eh, vier weken. Ja? In vier weken gaan we terug naar Duitsland, naar Frankfurt. En ja. uh, we hebben hier, mijn vrouw en ik hebben hier negen jaar gewoond. En dat was echt leuk, maar omdat we nu een kleinkind hebben, eh, wil mijn vrouw toch graag terug. Dus eh, ja. gaan we nu eh, maar weg. Ja. Met pijn in het hart Zandvoort opgeven? Ja, hoe zeg je, met een weende en een lachende ogen. Mhm. op, de, ene kant zijn we toch echt kijk maar naar uit terug te gaan. Mhm. Maar op de andere kant ben je toch een beetje verdrietig ook, Maar omdat het klaar is, zo leuk hier. We hebben heeft ja. printen hier. Dus zijn de twee ja, ik peilde het net al even bij eh, Fred en Roy. Maar je bent echt een hele bekende artiest in Zandvoort. Ja, ik, eh, eh, ik heb uh, heel lang in de Wapen van Zandvoort gespeeld. Samen met Johan van Staar. Hij is helaas overleden laatste jaar. En... 5 ehm, en vijf keer al heb ik die, samen met On Air Events die American Roots Country Blues Concert gedaan in de, in de krocht. En dat was in het begin een beetje moeilijk, maar dan de laatste keer was het echt heel succesvol. En twee mhm. keer was ik ook met mijn eigen band, Hazel Bell hier. Ehm, ja, dat ging echt goed. Welke erfenis laat je zo meteen achter hier in Zandvoort? Eh, oh, nog een keer? Welke erfenis, wat, wat laat je de Zandvoorters na op muzikaal gebied... als je zo meteen vertrekt naar Duitsland? Ehm, ja, ik denk, kan er meer gebeuren. Het is een beetje, de publiek is er al. En ik denk mm -hmm. dat mhm. die, eh, zo bijvoorbeeld Jason Zandvoort, doen echt heel goede dingen. Ik vind dat, uh, dat met de krocht een heel mooie um, plekje heeft voor, voor verschillende um, ehm, vormen van muziek. En um, ik vind een beetje meer kan uh, buiten gebeuren. Mm -hmm. Het is mhm. altijd leuk, de dingen, de, de festivals die buiten gebeuren. Maar zijn een beetje, een beetje te veel is die, eh, de oogmerk op party. Ja. Maar ik denk eh, dat Zandvoort het ook heel goed kan eh, doen met een, met een beetje, waar je een beetje meer luisteren publiek heeft, maar ook Party en luisteren, maar ja. zo alleen als als Party. Denn als je naar de festivals gaat hier buiten, na twee, drie uurtjes heeft er toch veel, veel dronken mensen daar. Mm -hmm. Dat is een beetje... Um, <laughs> dat kan, maar ik denk het kan ook die andere kant op. Ja. Dat zou ook leuk zijn. En de muziekpavillon is echt een... Uh, that's a joke. Uh, whoever had that idea deze judo. <laughs> Roy, kan je dit verhaal beamen? Ja, nee, dat kan ik zeker. Ehm, ja, wat Michael ook bedoelt is, de 30, 30 eh, juli gaat hij eh, samen met uh, On Air Events een heel leuk concert organiseren bij het Wapen van Zandvoort onder de boom. We hebben een hele oude boom op het Gassersplein staan. En daar komt, ja, daar komt Timmy en Friends optreden, toch Michael? Ja, Timmy, Timmy Timmerman is een oude vriend van mij. Hij komt van Hamburg en hij is... Um, hij is heel goed. Eh, deze keer is het... Um, ehm, altijd was het in de krocht om, om naar te luisteren. Maar deze keer is het, omdat het ook de laatste keer is, is uh, meer party. Ja. Party, maar je kunt ook luisteren. Maar het is ook een barbecue uh, eh, samen met het concert. Dus so je kunt naar de muziek luisteren, maar je kunt ook praten. Je kunt ook drinken, whatever. Mhm. En um, omdat ze... En ze spelen... Um, authentisch, country music en ze zijn het gewoond te spelen voor for publik, der, der løsede mig, og publik, der drængte spille biker festivals, and uh, honky tonk festivals, trucker festivals, så so. es ist ein echt ruhige Band äh, mit, mit, mit alten Dingen, mit Pedal Steel, Gitarre und um, ähm, der Sänger ist echt leuk. Ja, en ik ga, ook een beetje spelen en een paar liedjes tezamen. ja, en, eh, vandaag helaas niet, want eh, ja, we zien het al, we zijn in Zandvoort, eh, er staat wind, hoge golven. Ja, dan vang je snel een koudje op. Dus, maar je hebt wel voor gezorgd dat we twee nummers van jou kunnen gaan draaien. je hebt ze specifiek uitgekozen als afscheid voor Zandvoort. Wil je zelf de eerste inluiden waarom je voor dat nummer hebt gekozen? Ja, de eerste, de eerste ben ik. Dat is een lied heb ik voor mijn vrouw geschreven. En, dat en het is leuk omdat het ook een beetje in de country richting gaat. En ehm, de tweede is eh, Merle Haggard, The Seeker omdat het een beetje zo is wat de mensen kunnen verwachten van uh, eh, Timmy Timman in Friends. Laten we gaan luisteren. De eerste is Annette, geschreven voor je vrouw. Precies. sweet summer dress. Look at her legs, heaven has blessed. Watch how she rolls, rocking her hips, and try to see her with my eyes. to see her with my eyes. There's no need for turning back, cause all roads lead to where we stand. And I believe we walk them all, no matter what we may have planned. You're the closest bloody love song that I know. Prachtig nummer van Michael Knubber, geschreven voor zijn vrouw Annette. En hij is hier te gast in de studio. Bijzonder nummer en een mooi afscheid voor Zandvoort, denk ik ook. Ja, ja, echt. En ehm, eh, ja, we komen toch terug, ook voor vakantie of zo. Maar ja, we gaan echt, eh, terug, terug, mhm. terug, terug. Ja. En al het goede komt in tweeën, zeggen ze. Je wilde nog een nummer laten horen. En het is niet van jezelf. Nee, dat is, eh, dat is een nummer van Merle Haggard. Maar dat geeft een heel goede indruk uh, wat de mensen kunnen verwachten van Timmy and Friends. Ja. Ehm, en uh, de evenement zelf is op 30, 30 juli in, die, in het wapen van Zandvoort. Ja. playing team En er is een barbecue. Zo so is het 15 euro, euro voor de barbecue. En ehm, ja, we hopen dat echt veel mensen komen en eh, een leuke party met ons samen eh, vieren. En, ehm, ja. Nog één groot feestje met Michael Knul. ik wens je heel veel succes met de verhuizing. En we hopen je natuurlijk graag in Zandvoort terug te zien. Ik denk dat ook geldt voor Fred en Roy. Eh, zeker, weten, zeker. Nog een laatste boodschap <laughs> voor Michael. Michael, bedankt voor je mooie muziek in ieder geval. Bedankt. Dankjewel. En we gaan luisteren naar Merle Haggard met The Seeker. I am a seeker, a poor sinful creature. There is none weaker than I am. I am a seeker, and you are a teacher. You are a reacher, so reach down. Reach out and lead me Guide me and keep me in the shelter of your care each day. I am a seeker and you are a keeper. You are a leader, won't you show me the way? I am a vessel that's empty and useless. I am a bad seed that fell by the way. I am a loser that wants to be a winner. You are my last hope, don't turn me away. I am a seeker, a poor sinful creature. teacher. You are a reacher, so reach down. Reach out and lead me, guide me and keep me in the shelter of your care each day. I am a seeker, and you are a keeper. You are a leader won't you show me the way? Hey, you are a mountain from which there flows a fountain. So let its water wash my sins away. I am a seeker, and you are a teacher. You are a leader, won't you show me the way? Eh, ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Eh. hier is eh, het nieuws. Het eerste nieuws komt, is afkomstig uit Heemskerk. Er zijn afgelopen twee dagen ja, weer bussen bekogeld. gisteravond gebeurde dat onder andere de laan van Assenburg. En er is onderzoek gedaan, maar er zijn geen sporen gevonden van de bekogeling. Er zijn gelukkig in beide gevallen geen gewonden gevallen. Maar in één van de bussen zaten wel passagiers. En eh, ja, of er maatregelen gaan komen is eh, nog onbekend. En het volgende nieuws is eh, uit, uit Haarlem. En dat is in de Erm. ermo in Haarlem is vrijdagavond bij een ruzie een gewonde gevallen. De aanleiding van de ruzie is niet precies bekend, maar het was wel een goed mis. Meerdere politiewagens en traumahelikopters kwamen namelijk op de ruzie af. En eh, ja, het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daarnaast is er eh, wel een persoon aangehouden in Hillegom is gisteravond bij een aanrijding een fietser gewond geraakt. En het gebeurde op de kruising van de Wilhelminalaan en eh, de Van de Endelaan. De auto heeft zelf, eh, schade, ja, heeft zelf schade opgelopen aan de bumper, motorkap en aan het voordaan. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet nog onderzoek. Even kijken, en nou gaat het eh, schermpje even voorbij. De D66 in Zandvoort pleit voor een groot skatepark. Het eh, zou er moeten worden met internationale allure. Er is nu al een park eh, langs het spoor, maar die is te klein volgens de partij. Het idee is om het park aan te leggen op een centrale plaats zoals de boulevard. En op die manier wordt de aantrekkingskracht van Zandvoort vergroot. En hebben de service een alternatief eh, wanneer de zee eh, ja, een dag niet eh, gunstig is. En eh, tot zover het nieuws. En dan nog het weer. Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral in het binnenland enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden en er waait een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Vrijdag blijft het droog. Zon en bewolking wisselen elkaar af en het wordt iets warmer dan vandaag. De middagtemperatuur varieert dan van 18 tot 21 graden. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl. En je mobiele telefoon. Haarlem 105. Verkeersinformatie. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam staat 6 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 5 kilometer file tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn. Tussen Breda en Roosendaal en tussen Nunspeet en het Harde rijden geen treinen door aanrijdingen. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Tot zover de verkeersinformatie. Haarlem 105. In Haarlem en Heemstede ook via KPN Digitaal. Op kanaal 388. En overal ter wereld op haarlem105.nl. Hot Natured met Benediction, Haarlem 105 en CFM live vanaf de haven van Zandvoort. En dat betekent ook dat we veel live artiesten hebben. Zoals Jurre van der Linden, die staat nu op de speelplaats.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 I hope you've never planned. Yeah. And nothing yet. And na na na na na nothing yet. And nothing yet. I know. I hope you've seen nothing yet. Jurre van der Linden, vorig jaar winnaar van de Gitaarlem Talent Award. Ik zou zeggen, kom er snel bij. Kom deze kant op. En dan gaan we het eens even hebben over jouw muziek. Want eh, een jongen van 18 jaar, die al, uh, ja, toch al goede 6 jaar muziek maakt... daar willen we natuurlijk meer over weten. Dat wordt wel een hele onderneming om hierheen te komen. Komt natuurlijk zelf met gitaar. Zet hem voorzichtig neer. En dan gaan we zo meteen eens even vragen waar zijn voorkeur van muziek nou uitgaat. Want Jurre, goedemiddag. Ja, die microfoon mag je in praten. Je maakt al vanaf je twaalfde muziek. En ja. Eh, ja, je voorkeur gaat uit naar muziek van de jaren 60, 70 en 80. Ja, dat klopt. Waar komt die fascinatie vandaan, joh? <laughs> Ja, ik weet niet, dat is toch gewoon eh, muziek die ik zelf heel mooi vind. Ik eh, ben zelf van de huidige muziek, vooral de DJ-muziek, vind ik zelf niet zo, mhm. zo leuk. Dat komt natuurlijk waarschijnlijk zelf ook wel doordat ik zelf een instrument speel. Dus dan heb je toch meer, eh, ja, toch stiekem een beetje meer voorkeur voor die muziek die wat meer met de gitaar en, ehm, ja, en piano is. Zelf luisteren wij in de auto altijd uh, Golden Earring en Pink Floyd en dat soort. Ja, nou, dat blijf je toch op een of andere manier bij. dat ga je dan heel erg waarderen. En ik vind het ook hele mooie muziek. En ja, dat groeit gewoon en dan kom je nieuwe dingen tegen. En ik denk dat iedereen gewoon eh, ja, ook een beetje zijn eigen voorkeuren heeft voor muziek. En eh, nou ja, bij mij eh, rolde dat toevallig uit op Simon Garfunkel en eh, Pink Floyd, Golden Zijn dat ook de mensen die jou inspireren als je nu je eigen nummers schrijft? Of zoek je dan toch meer je ehm, eigen weg op? Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, want <laughs> ik doe altijd een beetje mijn eigen ding in dat opzicht. Ehm, ja, ik haal zelf niet, ik probeer mensen niet echt na te doen. Mhm. Dus ik vind het altijd, ik heb altijd een beetje een hekel gehad aan, ja, aan mensen echt copy-pasten, zeg maar ook als ik eh, koffers speel van andere eh, groepen... dan probeer ik het ook gewoon op mijn manier te doen. Het is gewoon mijn versie van dat nummer. En dat het dan natuurlijk van Golden is geweest... en dat het van Simon Garfunkel is geweest... dat is natuurlijk logisch. Maar ja, weet je, je kan die mensen ook niet nadoen. Het zijn andere mensen met een andere stem... Eh, met, met veel betere vaardigheden op een gitaar bijvoorbeeld... dan jij dat nu hebt. Dus dat kan je nooit 100% copy paste, vind ik. En ik vind dat ook niet... Ja, natuurlijk is het knap wat je doet, maar ook weer niet. Snap je? Ik bedoel, het is een beetje dubbel. Ja, en dat gaat je goed af. Want eh, vorig jaar won je, won je de Talent Award. En eh, een van de juryopmerkingen die je kreeg... daarnaast dat je prachtige muziek maakt natuurlijk... was van ga nu vooral meters maken. Hoe is dat gegaan afgelopen jaar? Ja... Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een beetje mijn eigen ding blijven doen. En dat is, dat is voor mij gewoon... Kijk, ik vind muziek maken gewoon heel leuk. En het belangrijkste voor mij is dat je, voor mij vooral zelf, is dat je gewoon mensen kan emotioneren met muziek. Of kan blij maken met muziek. En het bijzondere aan muziek vind ik, is dat je dus mensen echt kan raken. En door middel van iets wat jij doet. Nou, en er is, vind ik altijd zelf gewoon niets leukers dan dat doen. Eh, mensen entertainen, met mensen spelen. En soms ook van mensen hele verhalen horen. Ik heb wel eens een keertje gehad dat ik Halleluja speelde. En dat iemand achteraf naar me toe kwam die zegt... Oh mijn god, die speelde Halleluja. En ik denk, oh nee, wat heb ik nou verkeerd gedaan? En hij zegt, ja, dat, hij zegt, dat, dat, was het nummer op mijn moeders verjaardag. Hij zegt, en hij zegt, je speelde het en ik had net het idee dat mijn moeder hier weer was. En toen dacht ik, ah. ja, weet je, dat is, waar, eh, dat is toch stiekem wat je elke keer een beetje hoopt te bereiken. Dat je mensen herinneringen laten ophalen. Dat, dat mensen zich, zich geëmotioneerd voelen, heel vrolijker van worden. Dat zijn gewoon hele bijzondere dingen die je met muziek kan doen. Meer dan alleen het spelen van een liedje. En eh, Roy, ben jij uh, eh, Jure al tegengekomen in Zandvoort? Want, eh, Nee, eerlijk gezegd nog niet. Dan lijkt me dat wel hoog tijd. Nou, je bent nu in Zandvoort, dat is dan de aftrap. Maar dat lijkt me dan meteen een, eh, succesvolle start van een toertje hier eh, langs het strand. De eerste stap is gezet inderdaad. Ja. <laughs> Nou, eh, geef je kaartje zo meteen. Misschien kunnen we wat regelen hier in de Ja, je weet het nooit. Kijk eens dan. We doen meteen zaken hier op de radio Haarlem 105 en CFM. En je zei het net al, ik wil graag mensen raken met mijn muziek. Je hebt ook een eh, protestnummer geschreven. Dat is ook wel iets voor eh, grote artiesten uit de jaren 60. Toen eh, was het een heel genre volgens mij, protestmuziek. Ja, dat klopt wel, ja. <laughs> Heel veel nummers uit de jaren zijn natuurlijk ook echt protestliederen. En ja, ik was zelf gewoon een keer ontzettend boos en ook wel een beetje geëmotioneerd over... wat er natuurlijk gewoon in de wereld gebeurt de laatste tijd. En de laatste maanden wordt dat alleen maar erger en erger. En dat maakte mij op een gegeven moment eh, gewoon heel erg boos over wat ik zag. ik dacht, waarom doen mensen dit elkaar aan? Wat is, waarom zou je dat doen uit, een, uit naam van bijvoorbeeld een geloof? Dat, dat rechtvaardigt niet alles. En nou ja, toen kwam eigenlijk dit er een beetje uit eh, als eh, reactie daarop. Ja, want je bracht het begin juli uit. Maar het is klopt, misschien vandaag wel actueler dan ooit. Wat het met het nieuws afgelopen week. Ja, ik, ik, vind het elke keer heel vervelend hoe actueel het, het blijft eigenlijk. Mhm. Want je hoopt dat dit soort dingen gewoon overgaan. Laten we het gaan draaien. Jouw protestsong tegen ja, geweld uit naam van het geloof? Of voor je eigen idealen? Maar ook in alle jaren. Niet specifiek nu. Kijk, nu is het natuurlijk geschreven naar de aanleiding, zeg maar. Naar aanleiding van. Maar het is natuurlijk eigenlijk van alle jaren en alle tijden. En als je naar de geschiedenis kijkt, is het ook niet iets nieuws. Eh, maar ook toen was het iets verschrikkelijks. En dat blijft het steeds. Ja, laten we gaan luisteren naar Lament, Lament, moet ik het zeggen? Eh, Lament. Eh, lemon, Ah, Oké. En zo zometeen horen we jou ook nog live. Maar dit is jouw eigen protestsong. Hij komt eraan hoor. Het is een, eh, I will never understand How this life was planned and there grew they, became normally. I will not believe that any god creates his cruelty and then just let without doing anything. Why do people kill in your name? mistletoe and Have you gone away That you don't respond on anything People shoot each other dead Stab each other in the back you can't express what you think of it. You will be killed for it. Scared sky, but I know he's from outside. He can't even play because of the mines. It doesn't matter if they are a nightmare. This is an attack on, on humanity and the universal values that we share. I will never understand that such a life was planned and that cruelty became no zijn eigen protest om Lemon hier op Haarlem 105. En ondertussen heeft hij de tijd gehad om terug te hobbelen naar onze speelplaats. Jurre, je gaat nog één nummer live voor ons spelen. Wat gaat dat zijn? It's a special place, quite romantic. can hear the roaring of the sea. You can do whatever you like. I hope someday I'll take you there with me. in the middle of the sea. Hey, honey, was that your mind? Say Darling, was that your heart? Say she bus, dear. No phones ringing or urgent needs. We've got plenty of everything here. All I want is some quality time for you and me. honey. As does mind should we Jure van der Linden, dankjewel. Prachtige ingetogen nummers. En eh, heel veel succes in eh, het komende jaar met dat meters maken. Maar als zo hoorde, moet dat helemaal goed komen. En zometeen meer 023 op het strand. Haarlem 105 en CFM hebben de krachten gebundeld.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 We gotta make a decision. Leaves and I, die this way. Janice Blue met Fastcar hier op Haarlem 105 en CFM. Het is bijna tijd voor het nieuws. En daarna gaan we dus haring testen. Vragen aan Vet en Roy. Hoe ja. jullie wel haring? Eh, ik wel. Ik ook. Graag met ja. Op een broodje. Zonder, zonder graad. Nou, dat is niet altijd zonder graad. zitten heerlijk buiten, we zijn niet meer te stuiten. De drank, die wordt weer koud gezet. Het is niet te geloven, de nacht zal wat beloven. Tijd is waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we op drinken. De nacht is niet van korte duur. Laat de stromen komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen, om stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon.